8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De man die gisteren elf mensen doodschoot in een synagoge in Pittsburgh... wordt onder meer aangeklaagd voor moord. De 46-jarige dader is na een schotenwisseling door de politie gearresteerd. Volgens Amerikaanse media is hij verklaard antisemiet... die zich bijvoorbeeld op sociale media extreem negatief uitliet over Joden. Minister Sessions van Justitie zegt dat de man werd gedreven... door racistische vooroordelen en gevoelens van haat. In de Verenigde Staten hangt vandaag bij overheidsgebouwen de vlag halfstok. In de helikopter die gisteravond bij het stadion van Leicester City is neergestort... zat ook de Thaise eigenaar van de voetbalclub uit de Premier League. Een bron van de familie heeft dat gezegd tegen de BBC. Meteen na de crash was een grote vuurbal te zien. Het is niet duidelijk wie er nog meer aan boord waren. Over het lot van de inzittenden is officieel nog niets bekendgemaakt. gemaakt. In Barneveld woedt een grote brand in een loods met 20.000 kippen. De schuur staat helemaal in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat een tweede gebouw vlamvat. Stalbranden worden vaak veroorzaakt door kortsluiting, blikseminslag, oververhitting van apparatuur of werkzaamheden in de stal. Bij een aanslag op VN-vredestroepen in Mali zijn zeker twee blauwhelmen gedood en een aantal anderen gewond geraakt, meldt de VN-missie. De blauwhelmen werden op een basis bij Timbuktu verrast door zwaar bewapende strijders. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Zeker is dat het geen Nederlandse militairen zijn. Die zitten ergens anders in Mali. De zomertijd is weer voorbij. Vannacht is de klok een uur teruggezet. Onlangs laaide in Europa de discussie op over de voor- en nadelen van zomer- en wintertijd... en het twee keer per jaar verzetten van de klok. Volgend jaar verandert er in ieder geval nog niets... en wordt de klok eind maart weer vooruitgezet, zodat het s'avonds langer licht is. Het weer, af en toe zon, het blijft op de meeste, meeste plaatsen droog.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 Where the big band plays on Saturdays and the rum runs thick and fast. Swinging from the rafters, boots and skirts and bolo ties. Come dance your girl through the curling smoke of this unholy sight. Swinging about this place. Well, now, Jimmy, he grows poppies in his field out back. Although we don't talk about it, cause he's a dangerous cat. Ooh, at his barn we party, steel guitar and lantern glow. The best big band in five counties, you ought to hear that drum roll. on Sunday. het nieuwe album Big Deal van de Canadese formatie The Western Swing Authority opgestuurd. En het is weer een juweeltje geworden. De eerste song die je hoorde was Swinging from the Rafters. Vervolgens gaan we genieten van In the Middle of a Song en My Windows Faces the South. Heerlijk om deze aflevering mee af te trappen. got me spinning round and round. But staring through the smoky haze, I can see him fix his gaze on another pretty partner. And my hopes fell to the ground when he left me in the middle of the song. Oh, I had him, then I lost him. That's where it all went wrong. So you might as well go over there and meet her. You're halfway there, so go turn on your charm. Yeah, you can make her fall for you, just the way that I did too. But you'd better hold on tight, or she'll slip right through your arms, and she'll leave. that's where it all goes wrong. And you'll find out you've been playing second fiddle all alone when she leaves. to heaven. Snow is falling, and still I can see fields of cotton calling to me.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 Johnny's in the jailhouse, sleeping it all. Church folks saying that his soul is lost. Man, you should have seen him. All the faces turned red. It's morning when the preacher stood up and said, The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one ain't. Santa got trouble a few years ago with a married man down in Tupelo, below. Oh, the way folks talk in this little old town. Oh, there ain't no way she's ever gonna live it down. The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one ain't. just flesh and blood. One foot on the high road, one in the mud. There's a mighty fine line between right and wrong. Don't point your finger no matter which side you're on. The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one The only thing different in sinners and saints. One is forgiven and the other one ain't. One is forgiven and the other one ain't. Wat een heerlijke dosis twingy folk is het als we de stemmen van de Watson-tweeling horen in Cry Baby. hero That Lonely Yet is geschreven door Costas en James House en opgenomen door Dwight Jokum.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 You keep calling me Tim Williams is een Texaan die in Berlijn woont. Hij is het gezicht en de stem van de Trivago-reclame in Duitsland. Over zijn album Magnolia City zei hij... ik wilde het geen Houston of H-Town noemen. Dus we hebben bijnamen voor Houston opgezocht... en Magnolia City is een naam die bij die stad hoort. Met You Don't Even Know Me geeft Tim zijn visitekaartje af. Game Control Again is geschreven door Rodney Crowell. Het nummer werd voor het eerst opgenomen in 1975 door Emmylou Harris. In 1981 nam Rodney de song zelf op. In 1983 werd het nummer opgenomen door Crystal Gale. Deze opname behaalde binnen een week de eerste positie in de Amerikaanse country charts en bleef daar 12 weken staan. De originele versie van Rodney Crowell staat scherp. De original van deze week. just like the sun over the mountain tops. You know I'll always come again. You know I gone so wrong as for telling lies to you. What you've seen is what I've been. There is nothing. can gain control hmm. Als je op zoek bent naar real country, dan zul je genieten van Down Anita's album The Country and Me. Met daarop He's a Cowboy. Ze schreef of co-schreef veel van de deuntjes op dit album. De muziek zal zeker de liefhebbers van de authentieke country aanspreken. Het is smaakvol, stijlvol, creatief en aangenaam voor het oor. En elk nummer heeft zijn eigen unieke stijl. Down Anita mag trots zijn op dit album. Heerlijk om naar te luisteren. And there's something about a Fort Worth brew. He played Green Bay yesterday. His disappointments were really showing through. If it don't snow in Winslow, Arizona, there's a bull there that he needs to ride. Well, the crowds make him lonely, and it's only me that he needs by his side. He's a cowboy, he's a toker, he's a hippie goat roper, whatever that he wants to be. He's a cowboy, he's a toker, he's a hippie goat roper, but most of all, he's free. between broken bones and being all alone. Well, I'll take whatever is left. If there's no broken bones in Winslow, Miami, you'd better watch out. Well, there's being home and being gone, and always the crowds that shout. He's a cowboy hippie go roper, whatever that he wants to be. He's a cowboy, he's a toker, he's a hippie go roper, but most Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Met haar geheel eigen sound en inspiratiebronnen zoals Dolly Parton, Patty Griffin, Emmylou Harris en Bob Dylan schrijft Hilde Vos prachtige songs. We nemen de proef op de som met The Long Road en A Trail of Tears en A Smoking Gun. Tussen deze twee songs in horen we haar ontdekker Dick van Altena met Love For Me, afkomstig van zijn nieuwe album Lonely Hearts.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 In Is It Cheating krijg je steun van Colter Wall. Beide zijn afkomstig uit de Canadese prairie-provincie Saskatchewan. In 2018 werd James Carothers genomineerd voor een Ameripolitan Award in de categorie Outlaw Male. Qua intonatie doet James denken aan George Jones en wat dat betreft is het niet vreemd dat hij een George Jones tributealbum heeft gemaakt. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. anymore. But in the back of my mind, I have opened the door. James Carruthers met What I'm Doing Here. After All These Years is een song van Tender Newman. Hij krijgt veel waardering voor zijn songs. Ook weer zijn naam, uit het indie circuit en daar bevinden zich artiesten... waarbij ik me veel beter thuis voel dan bij de acts in Nashville. from where you wanna be. You're losing faith. Say, what's the point of trying when you're running out of time and you're in this?